Gert Kluk met het NOS-journaal. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd op een zuidelijke buitenwijk van Beirut. Een woordvoerder van de strijdkrachten zegt dat een opslagplaats van Hezbollah is bestookt... waar precisieraketten lagen die een bedreiging vormden voor Israël. Een uur nadat Israël omwonenden het bevel had gegeven om te evacueren werd dat gebouw getroffen. Hezbollah heeft nog niet op de aanval gereageerd. Tussen de twee partijen is een staakt het vuren van kracht dat geregeld wordt geschonden. De Duitse minister van Defensie Pistorius oordeelt negatief over het Amerikaanse voorstel voor beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Hij zegt dat Oekraïne zoveel van zijn grondgebied aan Rusland moet opgeven, in ruil voor een staakt het vuren, dat dat neerkomt op een capitulatie. Pistorius is van de sociaal-democratische SPD... die binnenkort in een nieuwe regering stapt met de christendemocratische CDU. CDU-leider Merz, die bondskanselier wordt... wil de steun aan Oekraïne fors opvoeren. Bij de aanslag met een auto in de Canadese stad Vancouver gisteravond zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen en ruim 20 mensen gewond geraakt. Eerder stond het dodental op 9. De 30-jarige gearresteerde verdachte is een bekende van de politie. Volgens premier Kearney gaat de politie uit van een bewuste daad, maar niet van terrorisme. De mensen die zijn overreden waren aanwezig op een straatfestival... dat was georganiseerd door de lokale Filipijnse gemeenschap in Vancouver. Liverpool is kampioen van Engeland. De ploeg van trainer Arne Slot had thuis tegen Tottenham Hotspur genoeg aan een punt, maar won met 5-1. De 46-jarige Slot, die vorig jaar overkwam van Feyenoord, is de eerste Nederlandse trainer met een titel in de Premier League. In de Eredivisie heeft koploper Ajax opnieuw puntenverlies geleden. De Amsterdammers kwamen thuis tegen Sparta niet verder dan 1-1. Fortuna won thuis met 1-0 van Willem II. Heerenveen won thuis met 1-0 van NEC. En Almere City tegen Go Ahead Eagles eindigde in 0-0.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 Oh, don't you know the love? van Zandvoort, op 106.9 zo Er is nog steeds sprake van murder Is dit een dokter in de zaal de keer? Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot ochtends laat Hey, DJ Kijk eens hoe ik ga Hier op de dansvloer op de markt Ik ga vanavond niet naar huis Iedereen zit aan de energy drinks maar ik focus op mijn meisje, meisje.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 Maybe get rid of you and then I'll get back to me. honest where I start from I try and impart my wisdom A combination of truth and fear That's the way it's always been my father and his before him At times we hurt the ones we love so dear I'll be with you, I'll be waiting for you On the other side On the other side a shot, she'll begin again.